Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 68 patiënten van een ziekenhuis in Brabant hebben sinds het begin van de coronapandemie complicaties gekregen doordat zorg werd uitgesteld. Dat meldt Trouw. Het ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk noteerde de complicaties in patiëntendossiers en spreekt van het topje van de ijsberg. In ongeveer de helft van de 68 gevallen gaat het om patiënten met kanker... maar er zitten ook mensen bij met hart- en vaatziekten. Het is volgens Trouw voor het eerst dat een ziekenhuis bekend maakt... hoeveel patiënten schade opliepen door uitstel van zorg. In België worden de coronaregels vanaf volgende week verder versoepeld. Vanaf maandag mogen er buiten weer 10 personen samenkomen in plaats van 4... en er zijn dan ook meer mensen welkom bij een uitvaart. Volgende maand mogen pretparken weer open en dan worden ook de regels voor amateursport versoepeld. De bedoeling is dat op 1 mei de cafés en restaurants weer open gaan. De terrassen blijven tot die tijd dicht. De avondklok blijft in België nog wel van kracht en ook het reisverbod is verlengd. De Curaçaose oud-minister Jamaluddin is in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel... voor de moord op politicus Helmin Wils. De straf valt twee jaar hoger uit dan bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof is bewezen dat Jamaluddin opdracht heeft gegeven voor de moord in 2013. Een motief voor de moord is nog altijd niet duidelijk. Al is wel bekend dat Wiels en Jamaluddin een hoogoplopende ruzie hadden. De Amerikaanse Marsrover Perseverance heeft voor het eerst een stukje gereden op de planeet. Op een foto van NASA zijn bandensporen van het wagentje te zien in de rode ondergrond. De marsrover reed in totaal 6,5 meter, 4 meter heen en toen 2,5 meter terug. Het ritje duurde een half uur en volgens NASA is alles goed verlopen. Het weer. Vrijwel overal vriest het licht. In het oosten en zuiden kan het tot min 5 worden.